Er demonstreren allerlei groepen door elkaar. Zo zijn een deel anti-Rutte. Beste markt en mede-criminelen, wees alert. Wij zijn Nederland en wij gaan Nederland heroveren. Bijvoorbeeld mensen die tegen vaccinatiebewijzen en QR-codes zijn... die volgens hen de samenleving verdelen in plaats van verbinden. Maar er lopen ook mensen die überhaupt twijfelen aan de ernst van het coronavirus. In de ziekenhuizen liggen nu bijna 1500 mensen met corona. Zijn er 91 meer dan gisteren en ruim 350 meer dan een week geleden. Er zijn vandaag ruim 11.000 nieuwe besmettingen bijgekomen, iets minder dan gisteren. In de Eredivisie heeft FC Groningen thuis gelijk gespeeld tegen RKC. De wedstrijd eindigde in 1-1. Voor het duel werd officieel afscheid genomen van Arjen Robben... die in de zomer stopte met profvoetbal. En na een scooterongeluk in Naarden loopt Vincent met bijna 70 implantaten rond. Maar hij is er nog en daar is hij heel dankbaar voor. Onder meer Wouter van de ANWB schoot hem bij het ongeluk direct te hulp. Vincent wilde zijn redder graag ontmoeten. En ruim zeven maanden na het ongeluk was het zover. Nou, zie ik je in het echt, man. Ja, dan zie ik ook in een betere situatie. Even knuffel, man. Ja, maar goed je te zien hoor, hé. Ja. Wouter lag bijna een uur lang naast Vincent op de grond en hield zijn nek stabiel. Want dat is het allerbelangrijkste. En die verpleegkundigen die erbij kwamen, die hebben een, eh, een, jas over me heen gegooid, een deken over me heen gegooid, dat ik het niet koud kreeg. Je moet het kunnen ook. Hè? Sommige mensen slaan dicht, maar hij heeft het wel gedaan met die anderen ook. En eh, onder het bloed zitten, je moet het wel doen en daar heb ik echt heel veel respect voor. En dan nog het weer. 11 graden en af en toe wat regen. Morgen ook af en toe een buitje.